Zit van der Linde met het NOS-journaal. Pakketbezorger GLS heeft te maken met een datalek. Klanten ontvingen gistermiddag tientallen e-mails van GLS... die bedoeld waren voor andere mensen. Het gaat om pakketinformatie met namen en adressen... van mensen die iets hadden besteld... en van bedrijven waar bestellingen waren gedaan. De pakketbezorger zegt tegen website Tweakers dat er een ICT-storing is geweest. Hoeveel mensen foutief geadresseerde mails hebben ontvangen is niet bekend. Het bedrijf belooft contact op te nemen met de autoriteit persoonsgegevens. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen om de militair die gisteren de grens met Noord-Korea over is gestoken. Minister van Defensie Austin zegt dat er nog veel onduidelijk is over de zaak. De man was in Zuid-Korea als toerist mee met een rondleiding en hij zou bewust de grens naar het noorden zijn overgestoken. De VS gaat ervan uit dat hij daar wordt vastgehouden. De Amerikanen proberen samen met de VN meer informatie te krijgen over de situatie van de militair. Het is te vroeg om het Oekraïense offensief dat vorige maand begon als een mislukking te bestempelen. Dat zegt de hoogste Amerikaanse generaal Milley. Hij stelt dat Oekraïne gestaag en doelgericht vooruitgang boekt. Aangenomen, aangenomen wordt dat Oekraïne probeert de zwakke plekken in de Russische verdediging te vinden om daar dan door te breken. Als gevolg van een cyberaanval bij het bedrijf Tomra... kampen verschillende supermarkten met problemen met hun statiegeldautomaten. Tomra beheert ruim 4000 van dit soort automaten. Het bedrijf heeft vanwege de hack alle automaten offline gehaald... en daardoor kunnen monteurs niet meer online naar een storing kijken. Zij moeten nu naar de automaat toe en dat kost tijd. Het weer vannacht in het noorden bewolkt met motregen. In het zuiden en midden blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 12 graden. De komende dag begint met wat regen in het noorden. S'avonds zijn er opklaringen en het wordt 19 tot 24 graden.